was geweest. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton van de Motown-groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Please Mr. Postman. Zangeres Horton was toen 15 jaar oud. Het was de eerste hit voor het net opgerichte platenlabel Motown. Het nummer is later nog gecoverd door The Beatles en The Carpenters. Gladys Horton is 66 jaar geworden. In de halve finales van de KNVB-beker neemt FC Twente het in Enschede op tegen FC Utrecht. De andere halve finale gaat tussen Ajax, dat thuis speelt, en RKC Waalwijk. Ajax plaatste zich vanavond als laatste voor de halve finales. De Amsterdammers versloegen thuis NAC met 4-1. Het weer, het is een heldere nacht. In de vroege ochtend vriest het in het binnenland een graad of 5. Overdag veel zon en maxima rond het vriespunt.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 Vooral het ja van GroenLinks bleef lang onzeker. Fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar ze verwees naar de toezeggingen die het kabinet de afgelopen dagen heeft gedaan... en ze benadrukte dat die moeten worden nagekomen... Volgens haar heeft de missie een civiel karakter. Sap gelooft erin dat de Nederlanders kunnen bijdragen aan het trainen van de politieagenten die het vertrouwen van de bevolking hebben. GroenLinks heeft één dissident, het Kamerlid van Gent wijst de missie af. Ook D66 en ChristenUnie onderstreepten de toezeggingen van de afgelopen periode... en ook zij kondigden aan dat ze het kabinet daaraan zullen houden. Fractievoorzitter Rauwvoet van de ChristenUnie zei dat zijn fractie eerder naar nee neigde... maar zich heeft laten overtuigen. Zoals verwacht bleven gedoogpartner PVV, de PvdA...